Aan boord van een Northwest Airlines vlucht vanaf Schiphol probeerde hij gisteren een poederachtige substantie te laten ontploffen. Er was een kleine explosie waarbij de man brandwonden opliep, ook een paar passagiers hadden verwondingen. Daarna werd de man overmeesterd. Het gebeurde vlak voor de landing op de luchthaven van Detroit. De dader zou een Nigeriaan zijn die zegt een opdracht van Al-Qaeda te hebben gehandeld. Dat melden bronnen binnen Amerikaanse inlichtingendiensten. De dader heeft verklaard dat zijn opdracht was om een explosie boven Amerikaans grondgebied te veroorzaken. President Obama is op zijn vakantieadres op Hawaii geïnformeerd over het incident. Bij rellen in Suriname, waarbij honderden mensen betrokken waren, is een dode gevallen. 13 mensen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn. De rellen waren in Albina, in het oosten van Suriname, waar veel Brazilianen naar goud zoeken. Dat leidt wel vaker tot conflicten met de Marons, de plaatselijke bevolking, maar het liep niet eerder zo uit de hand. Er werden vernielingen aangericht, winkels geplunderd en gebouwen in brand gestoken. Veel Brazilianen werden mishandeld en in een hotel waar buitenlandse vrouwen logeerden... werden zeker twintig vrouwen verkracht. De regering in Paramaribo heeft een legerkazerne opengesteld voor de Brazilianen... zodat ze voorlopig veilig zijn. Er woedt een brand op een kippenhouderij in El in Limburg. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Eén loods is verwoest door het vuur. Het is onduidelijk hoeveel kippen in de loods zaten. De brandweer probeert een tweede loods te redden. Het vuur brak rond middernacht uit, waardoor is nog onbekend. Brandweerkorpsen uit de omgeving van El zijn met groot materieel uitgerukt.